Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. President Trump geeft voor het eerst toe dat hij heeft verloren. In een video op Twitter zegt hij dat Joe Biden over iets minder dan twee weken... de nieuwe president van de Verenigde Staten wordt. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly and seamless transition of power. Hij had het ook nog over de bestorming van het kapitool van eergisteren. Trump zegt dat dat te ver ging en dat de mensen die het deden worden aangepakt. De politie in Den Haag heeft na een overval op vier verdachten geschoten. Na de overval gingen die er vandoor. De politie probeerde ze te laten stoppen met een waarschuwingsschot. Toen dat niet hielp werd er gericht geschoten. Niemand raakte gewond, de vier zijn wel opgepakt. Meer dan een half miljoen Nederlanders wordt later ingeënt dan de minister heeft beloofd. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat minstens een miljoen vaccins later komt... omdat fabrikanten ze niet op tijd kunnen leveren over prikken gesproken, al bijna 145.000 zorgmedewerkers hebben een afspraak gemaakt om zich te laten vaccineren tegen corona. Vanaf vandaag kunnen ze ook een prik halen bij de GGD's in Houten en Rotterdam. Maandag komen daar nog een paar GGD's bij. Misschien heb jij door de lockdown al last van een coronakapsel. Nou, ook voor honden is het geen pretje. Trimsalons zijn vanwege de lockdown dicht en dat kan best gevaarlijk zijn, zegt hondentrimster Diana. Het eerste is natuurlijk dat bij langwarige honden de vacht gaat klitten. Daar gaat vuil in zitten, dat gaat ontsteken, dat kunnen open wonden worden. En dat wil je als baasje natuurlijk niet hebben. Maar helaas verwacht Diana dat honden voorlopig nog wel even met hun coronakoep moeten blijven rondlopen. Het is acht weken plus twee weken. En wat er nog gaat komen, want ik verwacht niet dat we over twee weken open gaan. Sommige klanten smeken haar daarom om stiekem haar salon toch open te doen. Maar voorlopig helpt ze alleen haar eigen hond. Het weer, de regen trekt weg naar het zuiden. Als laatste stopt ook de natte sneeuw in Limburg. Het wordt 3 tot 5 graden. Dit weekend op de meeste plaatsen droog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 die door de EU zijn besteld, later wordt geleverd. President Trump heeft voor het eerst in een videoboodschap op Twitter toegegeven dat hij de verkiezingen verloren heeft. Hij zei dat hij zich richt op een soepele en ordentelijke machtsoverdracht. In Washington is een agent om het leven gekomen na de bestorming van het Capitool. De man van 40 overleed gisteravond nadat hij woensdag gewond was geraakt bij de rellen. De agent is de vijfde dode. Het weer, de regen trekt weg en in de loop van de dag klaart het vanuit het noorden soms op.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 A love that's filled with understanding. It will stand the test of time. If I tell you this I promise you. tell you that I love you. Forever you'll be mine. A love that's filled with understanding. It will stand the test of time. If I tell you that I love you, forever to be true. This I promise you. we always be together. This I promise you. Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247. Very well. Hold on, please. Yes, sir. Thank you, operator. Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? Oh, I'm sorry, but I've been really missing you. baby. Is that cold better now? Oh, I'm sorry. Is there someone there with you? love you. Hey, baby, is everything fine with you?